Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Katholieken in China worden steeds verder in het nauw gedreven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Human Rights Watch. In het rapport wordt gesproken van streng toezicht op vooral de ondergrondse katholieke gemeenschap. Die weigert trouw te zweren aan de Chinese Communistische Partij... en wordt onder druk gezet met willekeurige arrestaties, marteling en huisarrest van priesters en bisschoppen. Human Rights Watch doet een dringende oproep aan de paus om China ermee te laten stoppen... In China wonen naar schatting 12 miljoen katholieken. Er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen over een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische Veiligheidskabinet was gisteravond bijeen om de mogelijkheden daarvoor te bespreken... maar bereikte naar verluid nog geen overeenstemming. Ook beweerde een woordvoerder van Hezbollah dat er snel een bestand kan komen. Dinsdagavond spraken Libanese en Israëlische diplomaten voor het eerst in decennia met elkaar in Washington. Of het echt tot een staakt het vuren komt is onzeker. Israël heeft tot nu toe steeds vastgehouden aan de eis dat Hezbollah zich moet ontwapenen. De militante beweging heeft die oproep steeds afgewezen. Bij een steekincident in een woning in Hoofddorp is vanavond een dode gevallen. Het gebeurde even na half tien. Het slachtoffer is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar was niet meer te redden. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Bayern München heeft de halve finales van de Champions League bereikt. In een spectaculaire wedstrijd werd met 4-3 gewonnen van Real Madrid. Het eerste duel in Spanje was geëindigd in een 2-1 overwinning voor Bayern. Bij Arsenal Sporting bleef het 0-0, waardoor Arsenal ook door is naar de halve finales. Daarin neemt Bayern het op tegen Paris Saint-Germain en Arsenal speelt tegen Atletico Madrid.